Dus het wordt hoog tijd dat we gaan beginnen met eh, deel 2 van Matchbox nummer 48. Weer een uur lang heerlijke muziek. En we beginnen met eh, twee platen. En het wie, het wat, het waarom en het hoe. Dat hoor je dan zometeen wel. Veel plezier nog dit komende uur. De wijn behoeft geen krans, dus ik hoef eh, niet te zeggen... Eh, niet uitgebreid te vertellen wie dit waren en zo. Het was gewoon Another One Bites the Dust van Queen uit 1980. Klaar. En we begonnen met Frida Payne, met een Band of Gold op het Invictus label. En dat was eh, eigendom van Holland Dozier Holland. En zij schreven dit nummer ook, maar niet onder hun eigen naam... maar onder het pseudoniem Edith Wayne.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 Dat dan weer wel. Eh, we Are The World van USA for Africa. En dan gaan we nu gauw naar een nummer van de Bee Gees. Heel erg mooi. Van de LP Idea. Het is alleen in Nederland als single uitgekomen. En het heet Let There Be Love. can be loved by you in Paradise Avenue. was eh, Let There Be Love van de Bee Gees... van het album Idea uit 1968. En vier jaar daarvoor had Mary Wells haar 15 Minutes of Fame... alhoewel bijna drie minuten is het... met My Guy. met hun eh, transistorradiootje onder de dekens te luisteren naar Radio Luxemburg. En dan hoor je onder andere Mary Wells met My Guy. Eh, we gaan even een verzoekplaat draaien voor eh, Sandra en Sibron van der Veen...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 Naar aanleiding van die eh, serie waarin Clint Eastwood in optrad. Dit was eh, een uitvoering van The Chaps. En daarvoor hoorden we Sam Cooke met ehm, Wonderful World. Speciaal voor mijn zus en zwaag uit Hoofddorp. Aangeboden door Sandra en Siebrand. En wat gaan we nu doen? We gaan even luisteren naar een compositie van de heren Carter en Lewis... Die kennen we nog van de Ivy League, maar nu deden ze mee in de Flowerpot Man. Let's go to San Francisco. The Pot Man and eh, Let's Go to San Francisco. De allergrootste hit van Johnny and the Hurricanes, dat was eh, Red River Rock. Maar daartussendoor en zo, eh, hier en daar, hadden ze nu nog wel eens een, een leuk ander hitje. Niet zo groot, maar het bleef wel een beetje hangen. Net zoals deze, The Rocking Goose. Johnny and the Hurricanes en de eh, Rocking Goose. Dan gaan we nu naar eh, de eerste single van The Shadows. Die kwam uit 1959, eh, werd uitgebracht in januari. Maar toen heten ze ook nog niet eens The Shadows. Ze bestonden wel uit Hank Marvin, Bruce Welch, Jet Harris en Tony Meehan... maar ze heten toen nog The Drifters. En ze deden het ook niet eens instrumentaal. Wel nee, op de A- en de B-kant zongen ze gewoon. De A-kant is een compositie van Ian Samuel... en heet Feeling Fine. Die zijn de Shadows alias The Drifters. Mm. Feeling fine, I stole a kiss. Feeling fine, a pretty miss. Gave it back and saw single van de Shadows uitgebracht onder de naam The Drifters. A-kant Feeling Fine en de B-kant Don't Be a Fool with Love uit 1959. Het volgende nummer is een compositie van Laurie Lieberman uitgevoerd door Roberta Flack. Killing Me Softly with His Song. Strumming my pain with his fingers Singing my life with his words Killing me softly with his song Roberta Flack met een nummer van Laurie Lieberman. Killing Me Softly With His Song. Eh, voor de volgende kun je rustig even de tissues tevoorschijn halen. Dit is weer zo'n emo-momentje. Fantastische compositie van Chris Christofferson van de cd Ain't No Grave. Hier is Johnny Cash met For The Good Times. Don't look so sad. I know it's over, but life goes on, and this old world will keep on turning. Let's just be glad we had some time to spend together There's no need to watch the bridges that we're burning. Lay your head up on my pillow. Hold your warm and tender body close to mine. Hear the whisper of the raindrops blowing soft against the window and make believe you love me one more time for the good time. I'll get along. You'll find another, and I'll be here if you should find you ever need me. Don't say a word about tomorrow or forever There'll be time enough for sadness when you leave me. Lay your head up on my pillow. Hold your warm and tender body close to mine. hear the whisper of the raindrops blowing soft against the window and make believe you'll love me one more time for the good time. Eh, de allerbeste band uit Nederland. Uh, Brainbox, althans de eerste bezetting dan zou ik zeggen. Met Jan Akkerman en Cas Lux. Uh, geweldig nummer Brainbox met uh, Summertime. Een van de betere uitvoeringen van dat nummer. En daarvoor hadden we natuurlijk Johnny Cash met For the Good Times. Het is tijd voor een George Harrison compositie. Uitgevoerd door de Beatles. Van het album Abbey Road uit 69. Hier is Something. Eh, Frank Sinatra al zei, en die heeft er verstand van... hij vond dit de beste compositie van Lennon en McCartney. Weet hij veel. Dit was eh, Something van George Harrison, uitgevoerd door de Beatles... van het album Abbey Road. Zijn we toe aan de laatste van dit programma alweer. En die komt van Shirley Ellis, heet The Name Game. En hij gaat door totdat Les Paul en Mary Ford zeggen... Eh, het is genoeg, het is genoeg. The name game. Shirley, Shirley, Shirley, Bo Burley, treated like it wasn't there. But a B or an F or an M will appear. And then I say Bo, add a B, then I say the name, then banana, fan, or an F, And then I say the name again with an F, third plane, then a B, fry and a mo. And then I say the name again with an M this time, and there isn't any en Mary vinden het genoeg. Het is bijna 4 uur. Tijd om afscheid te nemen van Matchbox nummer 48. En te gaan luisteren de komende twee uur naar Hans. En eh, hij heeft weer eh, van alles in petto. Onder andere een interview, maar dat eh, hoort u zometeen van hemzelf. Veel plezier met Hans en de komende week veel plezier met het weer. Hopen dat het mooi blijft, lekker zonnig.